Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft gratie verleend aan zijn zoon Hunter. Die werd in juni schuldig bevonden aan het overtreden van de wapenwet... en zou deze maand zijn straf te horen krijgen. Eerder zei het Witte Huis nog dat Biden niet zou ingrijpen in de rechtszaak... maar nu zegt hij in een verklaring dat de politiek het proces heeft beïnvloed... en dat het heeft geleid tot een gerechtelijke dwaling. Biden zegt dat hij hoopt dat Amerikanen begrijpen... waarom een vader en een president dit besluit neemt. Het is internationale onderhandelaars niet gelukt om een wereldwijd verdrag te sluiten tegen plasticvervuiling. Vertegenwoordigers uit 170 landen kwamen voor de vijfde keer samen, dit keer in Zuid-Korea. Maar ze kwamen er niet uit. De meeste landen vinden dat er wettelijk bindende controles moeten komen op giftige chemicaliën... die gebruikt worden bij het maken van plastic. Maar landen die veel plastic produceren zien dat niet zitten. De landen hebben afgesproken om volgend jaar verder te praten. Het is voor de vierde nacht op rij onrustig geweest in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Gisteravond gingen duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen het anti-EU-beleid van de regering. In de nacht kwam het opnieuw tot confrontaties tussen de politie en demonstranten. Die staken vuurwerk af bij het parlementsgebouw en wierpen barricades op die ze in brand staken. De politie zette waterkanonnen en traangas in. In het Gelderse dorp Rijswijk woedt een zeer grote brand in een schuur waar hooi ligt opgeslagen. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar stallen ernaast. De dieren, waarschijnlijk koeien, zijn door de eigenaar naar buiten gebracht. De omwonenden krijgen vanwege de rook het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer denkt dat het blussen nog even duurt omdat er veel hooi moet worden afgeblust. Het weer vannacht bewolkt met hier en daar een bui.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 blazing across the evening op 106.9 FM. competition. You only knew in five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams. Tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night I wonder one day could it be simple dreams could turn into reality? Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs, but there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. Uh. uh. Yeah. at the mall, standing at the payphone, about to make a call. I had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about traveling to distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly, and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true.